met het NOS Journaal. Bij een aanslag bij het bekende strand Bondi Beach in de Australische stad Sydney... zijn meerdere doden gevallen. De twee vermoedelijke schutters zijn aangehouden. Er zijn ook zeker 13 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er geen actieve dreiging meer. Op en rond het strand worden gewonden behandeld. De politie roept mensen op om weg te blijven van het strand. Ooggetuigen vertellen aan lokale media dat twee mannen uit een auto stapten... en rond half zeven s'avonds het vuur openden met zware wapens. Het was daar druk met mensen die een Joods festival bijwoonden... in het kader van Hanukkah, melden lokale media. De politie heeft vannacht een overleden persoon gevonden in een woning in Beuningen, vlakbij Nijmegen. Het lichaam werd rond drie uur aangetroffen. Kort daarna werd iemand gearresteerd. Verder is nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de betrokkenen of over wat er is gebeurd. De politie doet nog onderzoek. Nederland is een populaire bestemming voor Amerikanen die hun land willen verlaten. Het aantal migranten uit de VS is dit jaar veel hoger dan voorgaande jaren. Vooral voor ondernemers is het relatief makkelijk om zich in Nederland te vestigen. De Amerikaanse president Trump en het opkomende fascisme in het land... is voor veel Amerikanen de belangrijkste reden om te vertrekken. Ook door het dure zorgsysteem en het vele vuurwapengeweld willen mensen weg. Honkballer Kenley Jansen speelt het komende Major League seizoen bij de Detroit Tigers. De 38-jarige werper uit Curaçao speelde afgelopen jaar bij de Los Angeles Angels. Jansen tekent een contract voor één seizoen in Detroit. Kenny Jansen is een closer, een pitcher die aan het eind van de wedstrijd in actie komt om de wedstrijd uit te gooien. Daarin is hij een van de beste in de historie van de Major League. Het weer, het is bewolkt, maar vrijwel overal droog. En het wordt vanmiddag 8 of 9 graden. De komende dagen grotendeels droog met af en toe zon en temperaturen rond de 10 graden.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 FM Jazz Top 2025 cover-up. An open body. terug bij het tweede uur van ZFM Jazz Top 2025 Cover Up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Sax Lab, Saxophone Quartet. Eh, vier Italiaanse mafkezen op de sax bewijzen al sinds 2011... dat eh, elke popsong van ABBA tot ZZ Top... tot een jazzpareltje kan worden omgetoverd. Strome's hit Tous les Te vinden op plek 1400 20 in onze roemruchte hitparade. Jazzy covers van nummers, welbekende nummers uit de NPO Top 2000. Dat brengt je ook in het tweede uur de Top 2025 cover-up. Koele, zwoele, swingende en verringende covers van die nummers. En hebben wij op een gegeven moment gezegd... Eh, nog meer VVD dan barst dit dorp uit zijn voegen. Dus wij moeten op de een of andere manier die toestroom van VVD'ers richting Laren... moeten wij indammen, reguleren. We moeten gewoon een, een stringentere immigratiepolitiek gaan voeren. Eh, de gemeentegrenzen sluiten desnoods. In ieder geval alleen echte VVD'ers toelaten. Want onder die aanmelders zitten een heleboel nep-VVD'ers. Zeker 48% is nep. Groot probleem. Hoi! Hoi! tegengroei mesoverschot. Van 1970 tot 1984 waren er allerlei signalen over die mes... maar die drongen niet door bij het ministerie. Dan nou zit hier naast me meneer Gossens... en die is eh, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw. Hoe is dat in hemelsnaam kunnen gebeuren, Gossens? Ja, dat komt weer van de naad, om het dan nou maar heel plat te zeggen... dat wij pas in 75, 76 begrepen dat meststront is. Nou, dat wist u niet. Ik wist dat natuurlijk wel. Er waren tal van ambtenaren en hoge ambtenaren... die tot in 80, 81 hebben gedacht dat stront en mest twee verschillende zaken waren. Japan kan bogen op een eh, geweldige jazz scene en die-hard eh, jazz jazzfans. Van mainstream tot avant-garde jazz, alles is te vinden in Japan. Ook eh, swingende Latin jazz, en dat hoorde je eerst van de Tropical Jazz Band. Hun cover van What a Fool Believes van de Doobie Brothers, Michael McDonald. Ehm, te vinden op plek... A 1189 in onze vermaarde top 2025 cover-up. En dat werd gevolgd door een eh, uitvoering van de Duitse pianist Joachim Koem. Eh, van het eh, nummer van, welbekende nummer van uh, Prince, Purple Rain. Die Kuhn die kwam vast te zitten in zijn vakantiehuis op Ibiza toen corona uitbrak. En uit nood begon hij thuis maar muziek op te nemen in zijn vakantiehuis. Zoals dit ingetogen melodisch, melancholische covertje van eh, Prins nummer te vinden op eh, plek 850. Het volgende nummer, ik zou zeggen, Enjoy the Silence. dat was de heer Tony Vos, die was toen de baas. En die, eh, nee, die drukte dit liedje helemaal vrij eigenlijk. Het was wel een jazzliefhebber, was ik ook. Ik heb ook jaren een jazzprogramma samen met Tineke gedaan. En dat, dat klikte meteen uh, wonderbaarlijk. En één keer ben ik gaan zwemmen. Op een zomerdag was het zo heet, jongens, we gaan even een eentje zwemmen. Maar die stroom was toen zo krachtig dat ik niet meer terug kon komen aan boord. En ik moest om, om drie uur moest ik een bulletin voorlezen hebben ze met een paar matrozen een bootje buiten boord gezet, een motorbootje. Dat hebben ze hem opgehaald, maar toen was ik natuurlijk te laat voor het bulletin. Want hij werd er gebeld, wat is er aan de hand? Ja, eh, storing, we hebben storing gehad. ik <laughs> was gewoon aan het zwemmen. de dit jaar overleden. Altijd zo onkreukbare Harmon Season... die tussen 1969 en 2003 verbonden was aan de NOS... in een tijd dat, eh, ja, waarin de nieuwslezer nog de influencer was zou je misschien eh, geen rebelse trekjes eh, verwachten bij die Season. Toch begon hij zijn loonbaan als eh, DJ en bulletinlezer in de jaren 60. Bij de piratenzender of de zeezender Radio Veronica... die een bom legde onder het traditionele omroepbestel van die dagen. En af en toe liet Harmon klaarblijkelijk zelfs verstek gaan... vanwege een frisse duik in de Noordsnee in de Noordzee. Ehm, Enjoy the Silence eh, van Depeche Mode door de Poolse pianist Leslek Mosder. Eh, met eh, Lars Danielsen op bas hoor je eerst plek 724 in onze hitparade. Gevolgd door de uitvoering van de Duitse saxofonist Jacob Mans... van het welbekende nummertje van uh, Adele, Easy on Me. notering met binnen op plek 666 in onze top 2025 cover-up. Maar in mijn praktische werk, zeker in de politiek, was ik ook altijd heel praktisch. Maar tegelijkertijd toch altijd met een enorme belangstelling voor wat vindt nu ten diepste de ander met wie je aan tafel zit. Want als je degene tegenover je zit, als je die geeft, als je die tegemoet komt op voorhand, krijg je meer terug dan wanneer je zo nodig je eigen zin moet doordrijven. Dus tolerantie. En dat is ook een van de uitgangspunten van het politieke liberalisme. you know it's true. Don't have to tell. make wine from the tears I told you that we could fly because we all have ways, but some of us don't know why. I, I was standing, you were there, the two worlds collided. Oh, I I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. veranderen, zegt de ander. Ja, maar wat? vraagt de een. We moeten de problemen met de kiem aanpakken, zegt de ander. Wat is de kiem? vraagt de een. Maak daar maar wie van, zegt de ander. Hoezo? vraagt de een. Nou, zegt de ander. Wie is de kiem van alle problemen? De ander, zegt de een. Dan moet die veranderen, zegt de ander. Jij dus, zegt de een. Goed, zegt de, eh, zegt de ander, ik ga rigoureus veranderen. Voortaan ben ik ook de een. Dat kan niet, zegt de een. Er kan er maar één de een zijn en dat ben ik. Oh ja, zegt de ander. Wel eens gehoord van iedereen. sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take? in the wind pretending he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. gaan in 2026 zien hoe de een met de ander zal omgaan in politiek Den Haag. We zijn benieuwd of er eh, enige liefdes gaan ontstaan. Je hoorde eerst Never Tear Us Apart, de song van de Australische rockband... Uh, in excess. Ehm, in een eh, jazzy uitvoering van de Australische zanger Cam Giles. Plek 599. Gevolgd door uh, de evergreen van Bob Dylan, Blowing in the Wind. In de versie van de Amerikaanse zanger en toetsenist Peter Saltzman. Eh, positie 1577 in onze hitparade. Blijven we nog even bij The Voice of a Generation. Nog een nummertje van Bob Dylan, bekend geworden in de uitvoering van een gitarist. En hier eh, te horen in de uitvoering van een bassist. All Along the Watchtower. Bromberg, Een bassist die in zijn jongere jaren optrad met Stan Getz in zijn nadagen... legde zich later toe op een smooth jazz en funk... maar ging hier even los, à la Jimi Hendrix. Zijn cover is te vinden op het album Bromberg Plays Hendrix... En eh, het bijzondere aan deze plaat is dat die Brian Bromberg alleen maar allerlei soorten basgitaren speelt. Eh, inclusief een zogenaamde piccolo bas, die, die klinkt als een lead gitaar. Maar het zijn dus een stuk of 7-8 eh, basgitaren die hij speelt op dat album. Samen met een drummer dan nog. Maar het is echt een heel bijzonder album, moet je maar eens opzoeken. Met hele bijzondere vertolkingen op basgitaar van nummers van Jimi Hendrix. En zijn cover van All Along the Watchtower te vinden op plek 97 maar liefst. In onze top 2025 cover-up. Um, ja, je kan niet alleen genieten van jazz bij ZFM Jazz, het radioprogramma, maar ook bij eh, Jazz in Zandvoort natuurlijk ook weer in 2026. Eh, op 11 eh, januari André Vrolijk nog eenmaal in het Nieuw Unicum is mij verteld. En dan ehm, verhuizen we terug naar de krocht in Zandvoort, de verbouwde krocht. kijk op jazzinzandvoort.nl naar de volledige agenda voor, het, voor de, voor de, <laughs> de eerste helft van 2026. Ehm, keep on jazzing, zal ik zeggen. Ehm, ja, ehm, komen we bij heel iets anders. We are going to the World Cup! Ja! Jongen! Ja, we hebben ongeschiedenis. geschiedenis te sturen kleinste eiland die eh, naar WK gaat. We hebben het gehaald.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 Ooit zei een eh, Nederlandse generaal dat uh, eh, voetbal oorlog is. En recentelijk werd juist de schijn gewekt dat voetbal de weg naar vrede biedt. Nu eh, begrijpen jullie ook, luisteraars, waarom deze ZFM Jazz Top 2025 2025 cover-up zoveel aandacht aan eh, voetbal schenkt. Na verluid staan we op de nominatie voor de Viva Peace Prize van 2026. We voorspellen ook alvast dat de WK-finale de Verenigde Staten versus Argentinië wordt waarbij Argentinië de Amerikanen laat winnen... in ruil voor de afkoop van de Argentijnse staatsschuld door president Trump. En Infantilo kan daarbij ook wat, eh, op wat eh, dollars op zijn bankrekening in eh, Zwitserland tegemoet zien, denk ik. Je merkt het, de eh, ZFM Jazz Top 25 eh, cover-up, 2025 cover-up... is niet wars van het eh, verspreiden van wat complottheorietjes... geheel in de geest van deze tijd natuurlijk. Alles is immers geoorloofd om de jazz van de broodnodige aandacht... op de Nederlandse radio te voorzien. Hoe dan ook, voor Curaçao was het een perfecte dag toen ze zich plaatste voor het eh, WK-voetbal... na het gelijke spel tegen Jamaica. Lou Reed's Perfect Day. In de bitterzoete vertolking van de Jolly Boys uit Jamaica. Oorspronkelijk in 1945 eh, opgericht. Ze bleven vele decennia actief eh, op en buiten het eiland... in een vrij vaste bezetting totdat uh, sommige leden te oud werden. Maar in 2009 ja, 2009 werden de Jolly Boys eh, nieuw leven ingeblazen door zanger Albert Minot. En die hoorde hier dus. Dat resulteerde in een comeback-album Great Expectations, echt prachtig album. Waarop eh, onder andere Perfect Dave, die cover van Lou Reed, te vinden is. Eh, met stip genoteerd op plek 1053 in onze vermaarde hitparade. We lopen alweer eh, tegen het einde van twee uur eh, covers van de NPO Top 2000. Eh, de playlist komt natuurlijk op mijngroeven.nl te staan... met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. mijn naam is trouwens Edward Rauhorst, Mr. Brightside. we hebben nog wat ruimte voor enkele nummers... dus blijf nog even gekluisterd aan je toestel. Hier komt. Nou ja, dit nummer kent iedereen. Behoeft geen introductie. Als ik één ding heb ontdekt in mijn leven, dan is het wel dit. Dat als je heel diep over iets nadenkt... dan kom je altijd uit bij iets dat niet klopt. Probeer maar eens, klopt altijd. die, daar life goes on. Ja, daar valt geen spel tussen te krijgen. Eh, de New York Sky and Jazz Ensemble onder leiding van Steady Freddy. Op eh, plek 1550 met hun cover van dit overbekende nummer van de Beatles. Ik hoop dat je genoten hebt. Uh, mij rest slechts om jullie eh, eh, geweldige feestdagen toe te wensen. Keep on <laughs> grooving, moving in het nieuwe jaar. tabé. En we gaan eruit nog met wat klanken van de soul-legende. Al Green met zijn versie van R.E.M.'s. Everybody Hurts. Te vinden op plek 503. rainy days on. And, and your nights, the nights are yours alone. When you're sure you've had enough of this life, but hold sing along.